Hij zei dat in de Tweede Kamer, naar aanleiding van verzoeken van linkse partijen om met een nota te komen. Volgens Balkenende voegt de nota niets toe. Hij ziet ook niets in de koningin alleen maar een ceremoniële rol te geven. De premier voegde eraan toe dat hij hecht aan de constitutionele monarchie zoals die nu functioneert. Dat er iets te zeggen valt over het vakantiehuis in Mozambique en over fiscale constructies... is geen vrijbrief om het koningschap als zodanig ter discussie te stellen, vindt Balkenende. DSB-Bank en de stichting Steunfonds Probleemhypotheken hebben een akkoord bereikt over de manier waarop klachten worden afgewikkeld. Ze voerden deze week overleg over de situatie bij de DSB-bank, die in opspraak raakte na berichten dat klanten onnodige en dure koopsompolissen waren aangesmeerd. Bij de gesprekken werd bemiddeld door de ombudsman Financiële Dienstverlening Waabeke. Die deed aanbevelingen onder meer over de vaststelling van de waarde van een woning. Zowel DSB Bank als de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken kon zich in die aanbevelingen vinden. De regeling geldt voor alle klanten die kunnen aantonen dat ze zijn gedupeerd. Instellingen die te weinig doen om legionella-besmetting te voorkomen... krijgen vanaf 1 januari direct een boete. Die kan oplopen tot duizenden euro's. Minister Kramer van Milieu komt met het lik-op-stuk-beleid... na een reeks van kritische rapporten... waaruit bleek dat bijvoorbeeld ziekenhuizen, sauna's en zwembaden... de legionella-voorschriften niet goed naleven. Vanaf 1 januari wordt meteen een boete gegeven als bij controle blijkt dat er geen watermonsters worden genomen of dat een risicoanalyse ontbreekt. Vanaf medio volgend jaar kunnen de boetes door een aanpassing van de wet nog hoger oplopen.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 Jij bent de schrikdraad ik waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent nou de bril. staan is oude koffie. Ik ben de paus, jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in dat soort dingen tenminste.